Alleen in mijn omgeving hoor ik eigenlijk al dat elke toeslagenouder wel met jeugdzorg in aanmerking is gekomen. Wel uit huis of niet uit huis. Jeugdzorg komt altijd kijken zodra de financiële problemen in het gezin zijn. Vorig jaar kwam het CBS al met een schatting. Er zouden ruim 1100 kinderen uit huis zijn geplaatst. Nu is dat bijgesteld naar bijna 1700. Van de uit huis geplaatste kinderen wonen er eind vorig jaar 555 nog steeds niet thuis. Dikke kans dat je vandaag in Groningen en Drenthe voor niks staat te wachten op het busstation. Tientallen buschauffeurs staken vandaag en dus rijden er op veel plekken geen bussen. Ze willen meer loon en ook vinden ze de werkdruk te hoog. Volgens vakbond FNV is het een staking. Dat betekent dat in de rest van het land de komende dagen buschauffeurs ook het werk neerleggen. Johan Derksen is vanaf maandag terug op tv... samen met zijn Vandaag Inside-collega's René van der Gijp en Wilfred Gené. Het programma werd van de buis gehaald nadat Derksen een misbruikverhaal opbiechtte, wat hij later weer afzwakte. Het leidde tot een rel. Derksen zegt tegen het AD dat hij niet wegging vanwege de ophef... maar omdat hij geen rugdekking voelde van producent Talpa. Maar ze zijn er na een goed gesprek toch weer samen uitgekomen. En sinds corona wordt er op veel werkplekken online vergaderd. Overal kun je inloggen. Een politicus in Canada deed dat next level. Hij vergaderde mee met het parlement vanaf de wc verderop in het gebouw. Zijn collega's herkenden de plek. Madam Chair, um, I just was wondering if you could look at who's participating online. I believe that someone might be participating from in a washroom. Ja, hij had zijn telefoon op een regeltje boven de wc-pot gezet. Andere parlementariërs noemden dat een belediging van de democratie. En dus kwam er een sorry. I take this matter extremely seriously and I promise never to repeat this error again. Het ging in het Canadese parlement al eerder mis. Vorig jaar liep iemand per ongeluk naakt in beeld toen hij zich omkleedde na een rondje hardlopen. Het weer op veel plekken zonnig, vooral op de Wadden wat bewolking. Het blijft droog bij 17 graden aan de kust tot 24 in het binnenland. Vanavond of vannacht wat regen, morgen weer zonnig en dan een graad of 20. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Rommel op de weg op de A7 vanuit Horen naar Zaanstad. Bij knooppunt Zaandam is één rijstrook dicht.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 tell me if they were said out loud. I count the days, I won't make the same mistake. You'll vanish without a trace, cause I am the one betrayed. Bang, bang, a light going on, bang, bang. You fall to the ground, bang, bang. to me like you used to down on your knees. You do as you're told, wearing your blindfold here on the rubber sheet. Baby, don't be scared, you're all tied up and going nowhere. So take a moment, savor the moment, and realize how much I care. And one by one, I love silver gun, The time's come to get it done. So baby, let's have some fun. Bang, bang. A light going on. Bang, bang. You fall to the ground. Bang, bang. You were the one, but now I'm the one holding the gun. Bang, bang. A light you fall to the ground. Bang, bang. You are the one, but now I'm the one holding the gun. Bang, bang. Remember when we fell in love? You told me lots of crazy stuff. You promised you were never gonna leave. And everything you said came true, cause I will always be with you. You're chilling out of minus 10 degrees. Inside my deep freeze bang bang. A light going out, bang bang. You fall to the ground, bang bang. You were the one, but now I'm the one holding the gun, bang bang.